Ries met het NOS-journaal. In Beirut zijn twee mensen omgekomen bij een luchtaanval op een hotel. Een appartement in het gebouw werd geraakt. Dat schrijft persbureau Reuters. Het was de eerste keer dat er een aanval was in het centrum... sinds afgelopen week het conflict tussen Israël en Hezbollah opnieuw opleidde. Israël heeft nog niet gereageerd. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid is het dodental van de Israëlische aanvallen sinds maandag opgelopen tot zeker 294. Iran wordt er door de Amerikaanse president Trump van beschuldigd... zelf achter de aanval op een meisjesschool te zitten. Trump zegt dat Iraanse wapensystemen zeer onnauwkeurig zijn. Hij levert geen bewijs dat Iran er echt achter zou zitten. Onderzoekers zeggen dat het waarschijnlijk is dat de VS de meisjesschool heeft geraakt. Daarbij kwamen 160 mensen om. De ANVR waarschuwt voor extreem dure vliegtickets... als mensen die via het Midden-Oosten zouden reizen... vanwege de oorlog alternatieve routes zoeken om thuis te komen. Niet alleen in het Midden-Oosten zitten Nederlanders vast... maar ook in landen ver weg, zoals Thailand en Australië. Volgens de Vereniging van Reisondernemers worden exorbitante bedragen gevraagd. De ANVR doet een beroep aan de Europese Commissie om in te grijpen. En meerdere oud-medewerkers van het wereldberoemde restaurant Noma in Kopenhagen... beschuldigen de oprichter van wangedrag. Hij zou medewerkers hebben geslagen, publiek vernederd hebben en ze ook hebben bedreigd. René Redzepi zegt dat hij spijt heeft en therapie heeft gehad om beter met woede om te leren gaan. Het weer. Vannacht breidt bewolking en mist zich vanuit het noorden uit over het land. Bij weinig wind liggen de minima rond de 5 graden.